Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Een brexit kan binnen een half jaar van start. De Britse premier May zegt dat Groot-Brittannië nog voor het einde van maart begint aan het vertrek uit de Europese Unie. Als het proces in gang is gezet, duurt het nog zo'n twee jaar voordat de Britten zich helemaal hebben afgescheiden. In juni koos een meerderheid in een referendum voor een brexit. In Maasluis is vanochtend een jongen van 17 opgepakt voor het ingooien van ruiten en openlijke geweldpleging. Het zou zijn gebeurd in de burgemeesterswijk, waar sinds afgelopen week een noodverordening van kracht is. Die werd ingesteld vanwege onrust tussen Marokkaans-Nederlandse jongeren en andere bewoners. In de wijk zijn petjes en capuchons de komende weken verboden en mogen er maximaal vier mensen bij elkaar staan. De meeste gemeenten willen meer geld voor de inburgering van asielzoekers. Nu schiet het Rijk tekort, zegt 55% van de gemeenten in een onderzoek van Reporter Radio. De gemeenten willen bijvoorbeeld meer geld voor de kosten van bijzondere bijstand, voor taallessen, jeugdhulp en begeleiding bij het vinden van een baan. In Lemmer in Friesland is gisteravond een buschauffeur mishandeld. Er stapten twee mannen in, die zeiden dat ze naar Groningen wilden, maar toen de buschauffeur zei dat hij daar niet heen ging, kreeg hij klappen en werd hij bespuugd. De twee mannen zijn opgepakt. En Formule 1-coureur Max Verstappen is tweede geworden in de Grand Prix van Maleisië. De race werd gewonnen door zijn Australische teamgenoot van Red Bull, Daniel Ricciardo. De Duitse WK-leider Nico Rosberg werd derde. De start van de GP verliep wat chaotisch. Max Verstappen raakte de wagen van Sebastian Vettel, die daardoor uitviel. Tot besluit het weer. Stevige buien, soms met hagel en onweer. Op andere plaatsen zonnig en droog. Het is ongeveer 16 graden. Het waait stevig, aan zee en op het IJsselmeer mogelijk zelfs even stormachtig. Morgen breekt de zon vaker door, dan wordt het ook iets warmer.